Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. 25 burgemeesters wilden geen Black Friday. Ze zagen het uitverkoopfestijn niet zitten en hebben het kabinet om een verbod gevraagd. Dat vertelde burgemeester Abu Alep in het programma Buitenhof. Dit is uh, degelijk aan het kabinet ook gevraagd. Eh, eh, alleen het kabinet heeft geoordeeld dat dat niet nodig was of een andere reden. En mocht er opgetreden moeten worden, dan is dat een zaak van, van de burgemeesters. Ja, die deden er uiteindelijk in veel plaatsen ook wat aan. Gisteren en vrijdag gingen in Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven winkels eerder dicht... omdat het te druk was en mensen zich niet meer aan de coronaregels hielden. Bij het huis van de burgemeester van Woensdrecht, in Brabant is dat, is de voordeur vannacht opgeblazen met een zware vuurwerkbom. Ook de gevel en garage van het huis raakten zwaar beschadigd, net als een auto op de oprit. Er is niemand gewond geraakt. De burgemeester zegt tegen Omroep Brabant dat hij zich rot is geschrokken. twee mensen zijn vannacht geëlectrocuteerd toen ze op een tankwagon sprongen... op een treinstation in de buurt van Hamburg in Duitsland. Volgens een persbureau zouden ze 15.000 volt uit de bovenleiding door zich heen hebben gekregen. De twee overleefden dat niet. Een derde persoon liep brandwonden op. En woon jij alleen? Misschien was je dan voor corona al wel gewend om vaak bij vrienden te gaan eten of anderen bij jou over de vloer te hebben. En zit je nu elke avond in je eentje boven je prakkie? heeft de stichting in Utrecht iets opgevonden? Ze organiseren digitale diners. Aha. Oh, kijk, de rest is er al. En eh, kunnen jullie mij zien? Hoi! Ik ben Rachel. Ja, ik zie allemaal je namen, dus dat is... Wat ziet er gezellig uit? Wat hebben jullie allemaal te eten? Eh, Mexicano. Oh, dat ziet heel lekker uit. Ja, je moet wel zelf koken, maar dan heb je in ieder geval een maatje om samen mee te eten. De mensen die meedoen vinden het vooral leuk om nieuwe mensen te ontmoeten... en zeggen dat je na 10 minuten vergeet dat het via een scherm is. Het weer nog. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar op sommige plekken blijft het ook grijs bij zo'n 3 of 4 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen.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 Making a pro, trying to keep it real. I wanna take you home some attention. I wanna freak girl. I wanna get in with I wanna work So pass me a drink and let's roll. Oh. Some girls dance with women. Dit is ZFM. Ik zeg de zin. Ze dreigen met de zaken met de roe. Het is misschien een beetje never come back this way ZFM. smoking a cigarette you thought was going to be your last. the screens of their lives.